Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuwe kabinet is nog geen dag bezig of partijen in de Tweede Kamer zijn er alweer klaar mee. Op dit moment wordt er flink gedebatteerd over de plannen van het kabinet Schoof 1. Frans Timmermans vertelde meteen hoe hij in twee ministers geen vertrouwen meer heeft. Omdat er bewindslieden zijn die over vele jaren blijk hebben gegeven van opvattingen... die een fundamentele tegenspraak zijn met de letter en de geest van onze grondwet... en daarvoor geen excuses hebben aangeboden, nog daar anders dan in woordgebruik afstand van hebben genomen. Hij heeft het over de ministers Klever en Faber... die in het verleden de omstreden omvolkingstheorie hebben aangehaald. Tegen hen gaat hij een motie van wantrouwen indienen. En die wordt waarschijnlijk gesteund door de SP en Volt... want dat is niet genoeg voor een meerderheid. De UEFA doet onderzoek naar een van de spelers uit het Turkse elftal. Marie Demiral maakte gisteravond de 2-0 tegen Oostenrijk... en vierde dat doelpunt met de omstreden Wolvengroet. Dat is een gebaar van een ultra-rechtse Turkse groepering. De Europese Voetbalbond kijkt nu of dit ongepast was. Zelf zegt Demiral dat er geen verborgen boodschap achter zat. Voor het eerst sinds het drama met de duikboot Titan... wordt er opnieuw gedoken naar het wrak van de Titanic. Een jaar geleden kwamen er vijf mannen om tijdens een duikexpeditie naar het wrak... nadat de duikboot implodeerde. Nu wordt er dus weer gedoken, maar wel zonder bemanning. Nabestaanden van de Titanic-slachtoffers die zijn daar niet blij mee. Zij willen dat het schip met rust wordt gelaten. Twee jongens die een bankpas van een bejaarde vrouw hebben gestolen... zijn gepakt door een oplettende vrouw van 18. Zij zag iets verdachts toen ze buiten liep in Bergen in Noord-Holland. Ze hadden allebei een capuchon op en die hadden ze dichtgeknoopt... zodat je alleen nog hun ogen zagen. Eh, ze stonden met z'n tweeën om het pinautomaat heen... zodat niemand zeg maar, zag wat ze aan het doen waren. En het was verdacht dat hun met z'n tweeën al het geld in hun zakken propte. Ze hadden geen portemonnee mee. Daarna gingen ze er op hun fatbike vandoor. Doordat de vrouw meteen de politie belde en vertelde waar de jongens heen gingen... konden ze worden gepakt. De bejaarde vrouw heeft haar geld teruggekregen. De politie is blij met deze actie en zegt dat je altijd moet bellen als je iets verdacht ziet. Het weer. Van de zomer is weinig te merken. In het hele land buien. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. En schijnt zelfs even de zon. En het is zo'n 15 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Ieder licht mij dicht bij de haven bracht, bleek een schip passerend in de koude donkere nacht. In de ochtend hees ik dan mijn zeilen weer. Deze zee werd mooier elke keer. Hoe vaak vond ik niet aan land vast de waarde vaste grond. Lukte zij niet het zout van mijn ogen en mijn mond? Hoe vaak dacht ik niet dat aarde mij veranderen kon. Terwijl ik droomde van een blauwe horizon. Deze zee, hoe vaak heb ik haar niet vervloekt? zij is anders dan datgene waar iedereen naar zoekt. Maar op haar golven ben ik altijd dicht bij mij. Deze zee, deze zee, ben jij. Hoe vaak vond ik niet aan land, was de waarde, was de grond, ligt zij niet van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dat ik niet, dat maar van mij veranderen kon. Terwijl ik droomde van jouw blauwe horizon. die leeft in mij, dat ben ik. welkom terug voor de tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. En ben begonnen met Deze Zee van Rob de Nijs. Ervaringscafé. Thema leven met iemand die afhankelijk is van een middel. Elke derde dinsdag van de maand een bijeenkomst met thema's die te maken hebben met mentale gezondheid. Aan de hand van een ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige en informatie van een organisatie gaan wij met elkaar in gesprek. De avonden zijn ook om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Voor meer informatie m.schouten.plus.zandvoort.nl of u belt met telefoonnummer 06 412 75228. 06 412 75228. En het is dinsdag de 16 juli van 7 tot 9 uur s avonds. De locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord. Speciaal voor onze Duitse vrienden.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 De hoogtepunt van de populariteit situeerde ze zich in de jaren tussen de 1963 en 1975. De eerste hit van The Righteous Brother was You've Lost That Loving Feeling uit 1965 en die is opnieuw uitgebracht in 1988. Een andere hit was Unshaped Melody uit 1965. Op 10 maart 2003 werden ze opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Bobby Hartfield overleed op 5 november 2003. Hier zijn de Righteous Brothers met Unshaped Melody. so your love to zomer of had je winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De week verliep licht wisselvallig met dagelijks kans op enkele buien over het land trekkend. Kletsnat werd het niet en er kwamen ook veel droge momenten voor waarbij de zon nou heel af en toe scheen. Na vandaag lijkt de temperatuur gelukkig wel weer een klein beetje stijging in te zetten. Donderdag en vrijdag gaan we alweer richting de 20 graden en in het weekend komen we mogelijk weer uit rond de normale waarde tot pakweg 23 graden. Waarbij het grotendeels droog en zonnig was Middle of the Road met Soleil Soleil. In de zomermaanden vieren veel bibliotheekmedewerkers hun welverdiende vakantie. Daarom in de zomermaanden geldt voor alle vestigingen van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een zomerrooster. Voor Bibliotheek Zandvoort betekent dat dat de vestiging van 20 juli tot en met 1 september op maandag gesloten is. Het is wel mogelijk om op die dagen daar boeken in te leveren op een andere bibliotheek in te leveren. De openingstijden en alle vestigingen zijn te vinden op de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. little time. A little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm old. Dit was uh, met I Want to Know What Love Is. De instrumentaal van de week. Herb Albert, geboren in 1935, is een Amerikaanse trompetist, arrangeur en producer... die vooral in de jaren 60 zeer succesvol was. Hij was de leider van de Herb Albert en de Tijuana Brass... In totaal heeft hij 28 albums uitgebracht die in de Billboard 200 lijst gestaan hebben en vijf daarvan bereikten de nummer 1 positie. Hij heeft 14 platina albums en 15 gouden albums. Wereldwijd heeft hij 72 miljoen platen verkocht. Hier is Hulp Albert en het trio aan de brass met Toe en de Taxi. beautiful and sweet Well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell Iedere eerste en derde maandag van de maand gaan we stappen met Pluspunt. Wandelen is leuk en het is nog veel leuker om dit samen te doen. Trek de stoute schoenen aan en ga met ons mee en neem de buurvrouw of je buurman mee. Zo blijven we met elkaar in beweging. De deelname is helemaal gratis en het is inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Of geven kan u via de balie 5740330. 5740330. En het is van kwart voor tien tot 11 uur. En de locatie? Zandvoort Noord. You just call out my name And you know wherever I am I'll come running, running To see you again Winter, spring, summer or fall, honey all you have got to do is call and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing, no, nothing is going right. your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest night You just call out my name And you know wherever I am I running, running, running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, baby. All you've got to do is call, and I will be there. You've got a friend friend. You've got a friend. Oh, you've got a friend. Dit was Tom Jones met You've Got a Friend. Als je lekker gaat wandelen, dan maak je ook vrienden. Het heeft een tijd op zich laten wachten, maar de kogel is eindelijk door de kerk. De vergunning voor de jaarlijkse rommelmarkt in Oud-Noord is eindelijk goedgekeurd. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 13 juli en een dag later op zondag 14 juli. En er is weer een kinderspeeldag met als hoogtepunt de skelterrace. Hoe meer geld, hoe meer speelattributen. Dus wie een donatie wil doen, kan bellen met organisatie Bart Botschuiver. En het is telefoonnummer 06 21 21 6265. 06 21 21 6265 vijf.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 to give her everything flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. A thousand dollar prize it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, Tell Laura I love the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day. How his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, Tell Laura I love her. called Laura. He lived and died alone in the chapel. She can hear him cry. Dit was Ricky Valens met Tell Laura I Love Her. Artiest in het licht. Niels Geusbroek, geboren in Haarlem op 4 augustus 1979... is een Nederlandse zanger en componist. In 2011 deed Geuzenbroek mee aan het tweede seizoen van The Voice of Holland. Tijdens het programma wist hij drie hits te scoren in de single Top 100... Hij werd in halve finale van het programma uitgeschakeld. Op 5 februari 2014 kreeg Niels een 100% NL Award van Nieuwkomer van het Jaar. In datzelfde jaar deed hij mee aan het zesde seizoen van De Beste Zangers van Nederland. Hier is Niels Geuzenbroek met Streets of Hearts. love you more than words can say. I love you, yes I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. love you Yes, I do Do you need me? I need you Like the rose midsummer I need you Yes, I do time Vanavond, 3 juli, en dan kom ik weer even terug... wat ik de eerste uur ook al verteld heb. Half acht verzorgt het Popcore, de Beachpopzingers... het tweede zomeravondconcert in de reeks. De 40-koppige koor zal 16 verschillende popsongs tegen horen brengen. Van onder andere Elton John, Pink, maar ook Karin Bloemen en Doe Maar. Het Zandvoorts koor bestaat inmiddels 20 jaar... en zingt nog altijd met hart en ziel... onder leiding van dirigent Arno Westerburger... Pianiste Evangelina Zuk en Thomas van Koulenburg op drums. Het belooft een vrolijke avond te worden in de protestantse kerk op het Kerkplein. De toegang is gratis en in de pauze wordt u getrakteerd op een gratis kopje koffie of thee met een koekje. Aan het einde van de avond wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te kunnen dekken. Ik ga twee liedjes achter elkaar voor u draaien, wat u zeker vanavond zal horen.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 Veel te vrij, wat moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij, je hebt niemand nodig tot over zijn oren, smoor verliefd. te vrij. Jij hebt niemand nodig dat over zijn oren smoor. Verliefd op jou. lijk wel zot, ik, ik, voel ik, ik, ik lijk wel zot Liefde is een vreemde ziekte Ik lijk wel zot, en ik voel me rot Want liefde is een vreemde ziekte Ik lijk wel zot, en ik voel me rot Want ik, liefde is een vreemde ziekte Ik lijk wel zot, en ik voel me rot En ik voel me rot Liefde is een vreemde ziekte Ik lijk wel zot, en ik voel me rot Want ik, liefde is een vreemde ziekte deze hadden we al gehad. Dus we gaan over naar de volgende. En dat is de laatste voor vandaag. Ik hoop je volgende week weer terug te zien. En graag op dezelfde zender en dezelfde tijd. Een heel goed weekend.